boot met honderden anderen. Zo'n 50 kilometer van de kust kwam de boot in problemen. 240 mensen zijn gered, naar de andere wordt gezocht met helikopters en reddingsboten. De vluchtelingen die nu veilig zijn komen vermoedelijk uit Afghanistan. Het weer. Wisselend bewolkt, in het noorden nog wat motregen. Vanmiddag overal droog en vrij zonnig. Verder een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Maximum temperatuur 11 graden. Dit was het NOS Journaal. BeachNet. Het computer- en internetcentrum van Zandvoort.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 Tijdens een optreden door een, het pistoolschot dat zijn wellicht terecht jaloerse vrouw op hem afvuurde. Hij een schat aan opname na. Natuurlijk van zijn sterke optreden in de Art Blakely Jazz Messenger Band, maar zeker ook van zijn eigen combo's. We doen nog een morganetje. Met hetzelfde combo als in de uuropener. Pianist Sonny Clark, bassist Doug Watkins en drummer Art Taylor anno 1957. De toen 17-jarige Lee Morgan met Candy. day I have the blues. When you see me worried, baby, cause it's you I hate to Every Day I Have the Blues. Gecomponeerd in 1949 is al door velen uitgevoerd. In 2007 kropen zangeres Randy Crawford en jazzpianist Joe Sample de studio in om het album Feeling Good op te nemen. En daar volgde volgens hen ook deze stevig aangezette blues op. En terecht. Sadao Watanabe, in 1933 in Japan geboren, is in zijn land een fenomeen op saxofoon en fluit. Vaak gaat zijn muziek langs het randje van de jazz, maar hij kan prachtige ballads blazen, zoals deze Fireplace. I know that this love of ours. together through all kinds of weather. I know that this love of all over gesproken, dit was er een uit het gouden boekje. Words Can Describe, warm gezongen door Sarah Vaughan. Ik heb, al, eh, denk ik, 15 à 20 centimeter aan cd's van haar in mijn rekken staan. Helaas in 1990 overleden en eigenlijk draai ik haar te weinig. Daarom nog maar een song. Ditmaal niet begeleid door een combo, maar een stevige big band. Sarah met de eerste jazzhit van pianist Horace Silver, Doodlin. a doodle to me. If I ever had a doubt what life is all about, I get my pencil out and then commence to doodling, and I find it so relaxing, especially. what's going on in weirder minds. Cause when you doodle, then your noodle's flying blind. Every little thing that you write just conceivably might be a thought that you capture while copping away. Doodling takes you beyond what you think, then you draw what you think. I feel so lost without my doodling. It really helps me ease my mind. I'd be tempest tossed without my doodling. When I'm doodling, there's one thing I find truly. I really, really, really, truly wanna figure out what my doodling's all about. Later, the waiter had me arrested, took me to Bellevue where I was tested. Had me a doctor probing my noodle, for he was half done. Taught him to doodle, showed him hidden thoughts that linger, find an outlet through your feet. doctor was real nice, told me to be cool. Looked at the waiter, called him the real fool. Looked at my baby, told him to feel free. Got him to doodling so he could bug me. When he put his arms around me, quite to his surprise. Victor Veldman was een Engelsman die grote fureuren maakte als pianist en vibrafonist in de Amerikaanse jazz. Hij werd in 1941 als zevenjarige al ontdekt als een groot muzikaal talent in een overigens zeer muzikale familie. In 1942 speelde hij als drummer al een rol in de film en twee jaar later werd hij bij de luchtmachtband van Glenn Miller geïntroduceerd als de Kid Krupa. Zijn grote talent was echter zijn pianospel. En toen hij in 1957 emigreerde naar de States, kon hij terecht bij grote jazzmuzikanten als Woody Herman en Buddy DeFranco. We hoorden hem net in There Is No Greater Love als pianist en als vibrofonist. Helaas overleed hij al op 53-jarige leeftijd aan astma. Zijn naam viel er net al, Woody Herman. Deze rietblazer had een aantal fantastische big bands soms wildspelend, soms verfijnd, zoals in deze Deep Purple. Braziliaanse jazzzangeres en componiste besloot deze CFM Jazz. Met veel plezier samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Luciana Souza had een klassieke opleiding, maar stapte over naar de jazz. Maar als driejarige begon zij al haar loopbaan met het opnemen van commerciële radioboodschappen. Ze maakte inmiddels twaalf albums, veelal met haar eigen werk. En het net gedraaide Love is for Strangers is afkomstig van haar album Tide uit 2007. Volgende keer wellicht meer over deze interessante Luciana Souza. Maar deze CFM Jazz is voorbij. Natuurlijk is het jazzteam volgende week weer paraat. Dus zeg ik samen met saxofonist Charles McPherson en pianist Steve Koen.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 Ze treedt in de voetsporen van haar vader, Jean-Marie. Hij richtte het extreemrechtse Front National op in 1972 en was sindsdien de onbetwiste leider. De beweging heeft zich altijd sterk verzet tegen de immigranten in de Franse samenleving. De computervorm die eind vorig jaar Iraanse computers lamlegde... is volgens de New York Times ontwikkeld door de Verenigde Staten en Israël. Beide landen zouden de worm hebben getest in de Negev-woestijn, schrijft de Amerikaanse krant. Daar staat de enige Israëlische kernreactor. Vorig jaar viel een vijfde van de computers in de Iraanse kerninstallaties uit. De regering gaf later toe dat er beperkte schade was aangericht. De Noord-Limburgse dorpen Aaien en Bergen zijn nog altijd geïsoleerd door het hoge Maaswater. Gisteren werden daar opnieuw de toegangswegen overspoeld. Er staan nu zo'n 20 centimeter water. Daarom worden net als gisteren vrachtwagens van het leger ingezet als pendeldienst. Een rechtbank in Egypte heeft een moslim ter dood veroordeeld voor het vermoorden van zes koptische christenen en een politieman een jaar geleden. Twee medeplichtigen kregen levenslang. Het doodvonnis gaat nu ter bevestiging naar de groot mufti, de islamitisch geestelijke die het oordeel van de rechter moet bevestigen. Op nieuwjaarsdag richten terroristen een bloedbad.